Vijf uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Jeugdzorginstellingen willen dat de politiek in actie komt tegen agressie, intimidatie en geweld door cliënten en hun ouders. In een brief aan het kabinet in de Tweede Kamer eisen ze maatregelen om het personeel te beschermen. Volgens de instellingen krijgen medewerkers elke dag te maken met ernstige verbale en fysieke agressie en bedreigingen. Door personeelstekort bij de politie krijgen ze niet de hulp die ze nodig hebben. Ook online wordt jeugdzorgpersoneel geregeld met naam en toenaam aan de schandpaal genageld. Dat is dan vervolgens niet meer van internet af te krijgen. De staking van leraren gaat woensdag toch door. Onderwijsbond AOB zei vrijdag nog dat de staking niet doorging... maar heeft vandaag een draai gemaakt en gehoor gegeven aan ontevreden leden. Minister Slop heeft gezegd dat wat hem betreft de 460 miljoen euro... waarover vrijdag een akkoord werd bereikt, toch beschikbaar komt. Drie medewerkers van de GGZ-instelling Parnassia in Den Haag... hebben ontslag genomen na het steekincident van Malek F. vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg. De Syrische vluchteling F stond bij Parnassia onder behandeling... toen hij vorig jaar op bevrijdingsdag drie willekeurige mensen neerstak. De opgestapte medewerkers vonden dat zij de verantwoordelijkheid... voor de psychiatrische patiënten en de bijkomende risico's niet meer kunnen dragen. Dick Advocaat heeft zijn eerste wedstrijd als coach van Feyenoord gewonnen. In Venlo versloegen de Rotterdammers VVV met duidelijke cijfers 3-0. Berghuis maakte twee doelpunten, waaronder een penalty. FC Utrecht had geen kind aan Fortuna Sittard. Het werd 6-0 met onder meer twee doelpunten van Van der Streek en twee van Gustafsson. FC Groningen won thuis met 2-0 van Willem II... en Vitesse ging in Emmen onderuit met 2-1. In Den Haag speelt ADO nu de laatste wedstrijd van vandaag... van dit weekend tegen Herenveen. Het weer. Vanavond trekt de regen via het noorden weg. nacht is het vrijwel overal droog. Het klaart nu en dan op. En het kans op mist bij een minimumtemperatuur van omstreeks 7 graden. Morgen is het overwegend bewolkt. Er valt verspreid over het land af en toe regen of motregen. En het wordt dan wederom een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege de werkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam is het extra druk op de omleidingsroutes. Vooral op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.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 Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like pina coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean and the taste of champagne. 2022 to take love me, but she only tryna fuck me for the clout.